Het overgrote deel komt uit Suriname. De douane op Schiphol onderschepte vorig jaar ruim 2000 pakketten met cocaïne. Dat is zo'n 40% meer dan het jaar ervoor. Drugscouriers zoeken naar nieuwe manieren omdat door de 100% controles slikkers vaak worden gepakt. Ministers van PvdA en CDA zijn opnieuw vooruitgelopen op de grote bezuinigingsoperatie van de komende jaren. PvdA-minister Ter Horst zegt dat er geen nieuwe bezuinigingen komen op de politie. En CDA-minister Verhagen vindt dat er niet bezuinigd mag worden op defensie. In de coalitie was afgesproken dat er geen taboes zijn voor de werkgroepen die bekijken welke bezuinigingen mogelijk zijn. In een groot deel van het oosten van de Verenigde Staten is het openbaar leven totaal verlamd door een extreem zware sneeuwstorm. Er ligt al net zoveel sneeuw als de recordhoeveelheid in 1922. Het verkeer is volledig tot stilstand gekomen, zowel in de lucht als op de weg. Ook is op veel plaatsen de stroom uitgevallen. Alleen al in en om Washington zitten meer dan 200.000 huishoudens zonder stroom. In Kaatsheuvel in Brabant woedt een uitstaande brand in een leegstaand partycentrum. Naast het complex staat een stal met 60 koeien. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. De politie gaat ervan uit dat het vuur is aangestoken. In de nacht van woensdag op donderdag was er ook een brand in het leegstaande partycentrum. In de eredivisie heeft Heerenveen zijn eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer Eversen gewonnen. Thuis werd het 2-0 tegen FC Utrecht. Koploper PSV won met dezelfde cijfers van ADO Den Haag. Heracles Groningen werd 4-3. Het laatste kwart van de wedstrijd speelde Groningen na twee rode kaarten met negen man en kreeg het drie doelpunten tegen. Onderin de eredivisie eindigde Rode JC Sparta in 2-1. Het weer. is bewolkt en lokaal mistig.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 Een uur lang live in de mix. Maar hier is het komende uur. Zoals je van ons gewend bent, blokje showbiz nieuws, de party update, Nightwalk 10... En voor de rest gewoon het beste van dance en R&B. En dat live hier op CFM Zandvoort. En eveneens live op Dance voor de Fam opening plaat van een eh, formatie die 100 eh, jaar geleden de naam had uh, Too Unlimited. Maar wegens muziekrechten van een Belgische, ja, de Belgische producer van Too Unlimited mochten ze het niet meer gebruiken als die naam. Dus tegenwoordig gaan ze onder de naam Ray en Anita, zoals die in werkelijkheid heten. Too Unlimited, zoals ze vroeger heette. En nu is het Ray en Anita in the name of love. En ook onderweg nog Armand van Helden met een plaatje, ja, ook uit de 100 jaar geleden. Opnieuw in een jasje gestoken. Armand van Helden en A-Tracks present SARS. Dat hier nu op CLM Zandvoort en natuurlijk op Dance for the Wem. Een bijzonder, bijzonder goedenavond. Welkom en leuk dat je erbij bent. take you home, baby, let you keep me company. You give me some of you, I give you some of me. You look good, baby, must taste heavenly. I'm pretty sure that you got your own recipe. So pick it up, pick it up, yeah, I like you. I just can't get enough, I gotta drive through. Cause it's me, you, you, me, me, you, all night have it your way for play before I feed your appetite. Let me get my ticket, baby, let me get in line. I can tell the way you like it, baby, super size. Hold on, you got yours, let me get mine. I ain't leaving till they turn over the clothesline, check it. Take my order, cause your body like a carry-out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Take my order, cause your body like a carry-out. And let me walk into your body this Turn me on up, baby, don't you let me out. Turn me on up, baby, don't you let me For one, I take two number threes. That's a whole lot of you and a side of me. Now is it full of myself to want you full of me? And if it's room for dessert, then I want a piece. Baby, get my order right, no errors. I'ma touch you in all the right areas. I can feed you, you can feed me. Girl, deliver that to me, come see me. Cause it's me, you, you, me, me, you, all night have it your way for play before I feed your appetite. Do you like it well done? Cause I do it well. Cause I'm well seasoned if you couldn't tell. Now let me walk into your body till you hear me out. Or uh, turn me on, my baby, don't you cut me out. Say, take my order cause your body like a carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. till out. Turn me on up, baby, don't you let me out. Turn me on up, baby, don't you let don't you let me out. What's your name? What's your number? Vroge klank op je radio, het beste van dance en R&B in de mix voor de muziek als opening van Ray en Anita. Vroege formatie Too Unlimited, alleen zo mogen ze niet meer eh, genoemd worden. Met uh, In the Name of Love erachteraan Armand van Helden en A-Track presents Dark Sauce. En toen hoorde muziek, eh, wat je nu nog op de achtergrond hoort van Timberland. featuring Justin Timberlake met Carry On, de main mix. En de volgende plaat doet het ook heel goed in hitlijsten. IAS featuring Trash. Cash en Replay. We draaien jou de remix. En dan gaan we eens even kijken wat voor leuke showfeitjes we voor je hebben.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 my foot upon the pedal. I never met a girl that could stay up on my level. Can't get her out my brain when I see her in stiletto. So when people say her name, it's a constant echo. I love it when I daydream. I can see you pacing in bikini shorts, body looking so amazing. Even when I'm gone, my attention's on you. I see us in my head, it's like deja vu. It's just me and my boo. Remember the first time we met?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 And she keep popping up, just like acid reflux. Whoa. Even through the hard times, ain't no way you lose me. Know it like the best lines in my favorite movie. Haters know you mine now, you don't give them time now. So they don't approach you, they rather call you bougie. I'm across the world, but we still getting closer. Even when you cry, baby, let me be your shoulder. You've been working hard, you should let me promote you. I know you're like a record that I keep hearing over and over for you.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 Leuke nieuwsfeitjes, roddels, geruchten. Je gaat het nu allemaal horen. NW Nightbox show facts. David Guetta verspreidt liefde via Twitter. De Franse DJ-producer David Guetta is onder de naam I Love 100.000 Tweets. Een Twitter-challenge gestart waarbij hij 100.000 tweets met liefde wil laten uploaden. Geheel in de stijl van zijn album One Love vraagt Moetta zijn fans een bericht over de liefde te twitteren. En eh, wil je eh, wat voor liefdevol tekstje achter eh, laten, maakt niet uit. De lyrics van je favoriete love song, een beroemde quote of liefde op gewoon je eigen hartekreet. Als het maar getwitterd wordt, dat kan je doen op www.dgi lv.com. Of uh, volg kwijt Quetta gewoon eh, via Twitter. Dan moet je maar even naar Twitter klikken en eh, ja, dus naar Tussen de neppers kom je hem vanzelf wel tegen. Ik weet het niet. Het is, ja, gewoon even kijken. Het is leuk. Ja, leuk bedacht. Tegenwoordig heb je een nieuwe hit. Misschien gaan we nog draaien straks. Ik weet niet of ik hem bij me heb. Nieuwe platen, wat ik doe met Kid Kudo. Kid Kudi. zo is Hij terug bij eh, zijn zwangere ex. Oude liefde roes niet. Dat moet Eminem hebben gedacht, want de rapper is volgens geruchten weer terug bij zijn ex-vrouw Kim Scott. Maar dat is niet alles. Kim zou ook al zwanger zijn van Eminem. Kim en Eminem hebben al een langdurige en turbulente liefdesgeschiedenis samen. Ze trouwden al twee keer met elkaar en besloten ook twee keer weer te gaan scheiden. Het tweetal heeft al een dochter van 14 genaamd Haley en zouden nu een jongetje verwachten. Naast Haley heeft Kim nog twee dochters uit een andere relatie. Lady en Whitney, beide ook geadopteerd door Eminem en de rapper beschouwt ze dan ook als zijn eigen kinderen. Volgens vrienden van cel zijn beiden in de wolken met de zwangerschap... en zijn ze vastbesloten om hun relatie dit keer wel te laten slagen. In 2000 klaagde Kimmer haar nog aan omdat Eminem... een niet zo aardig nummer over haar had gemaakt, genaamd Kim. Kim ondernam in dat jaar ook nog een zelfmoordpoging... dus ja, misschien was het nummer toch wel een beetje de waarheid. Je weet het niet, maar uh, ja, ben ook weer een klein beetje op de hoogte nog iets nieuws. Nog iets Lady Gaga heeft duidelijk iets met monsters. Haar album heet The Fame Monster. Haar tour heet de Monster Ball Tour. En haar fans noemt ze altijd Little Monsters. En dank voor de support van haar fans liet ze maandagavond eh, een tatoeage zetten... waar de woorden Little Monsters bij staan. Op Twitter post ze vervolgens Look What I Did Last Night. Little Monsters Forever. On the arm that holds my mic. Kisses. En... Eh, moet je maar even kijken op het internet. Het is, eh, ja, het is wel een grappige, ja, grappige Hij is zwart-wit, maar ja, het, uh, het is leuk. Ja. CFM's antwoord, het beste van dance en R&B in de mix op je radio. Straks vanaf 12 iemand in onze eigen resident DJ Mozo. Maar deze even lekkere muziek van Paul Carter en Hugh Connell... featuring Marcella Woods met Come Get My Loving. Dat nu hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Danceport FM. The most back-to-back -back beats. Nightwalk. Come and get my loving. Don't you want my loving? Gonna need my loving. Come and get my loving tonight. Come and get my loving. Don't you want my loving? Gonna need my loving. Come and get my loving tonight. Come and get my loving. We horen muziek van Paul Gardner en Hugh Can featuring Marcella Woods met Gonna Get My Loving. En achteraan deze plaat van ehm, Dodge en Viper featuring the tag team. Met het oude nummer van vroeger, Whoops, There It Is. En nu was het gewoon Whoops, There It Is. En dan in een remix jasje. En zo werd het even tijd voor eh, de party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande. Dat ga je nu allemaal horen. NW Nightwalk, party update met Framebusters. Eh, de resident, onze eigen Zandvoortse DJ en uh, inwoner Raimundo. Vanavond heeft hij uitgenodigd Eric E. en Miss Bounty. En in Electric Deluxe horen we Danny. En natuurlijk Raimundo, die zal de hele avond van de partij zijn. Nog meer leuke feestjes vanavond. Ik moet zeggen, ik heb weer allemaal flyers. En ik heb het weer, eh, ja, weer een beetje ja, niet zo voorbereid als ik het altijd voorbereid. Het is een Laatst tijd druk, druk, druk allemaal. En een eh, nieuwe computer aangeschaft. Eh, Windows 7 erin gezet. Ik weet niet of dat reclame is, maar... Jongen, jongen, voordat je helemaal een beetje door hoe het allemaal werkt... dan eh, ben je zo weer twee weken verder. Vanavond in uh, Hotel Arena, Soissons Neuf. En DJ's vanavond zijn Fleva, DJ Irwan, DJ Nissel... Flexica, Funky Creator Fusing E-Sonic, Gilton Frankly en Mitch en Live J. Collins en Fat. Dat vanavond Soissons in Hotel Arena. En nog meer leuke feestjes in eh, Amsterdam. Nou, vanavond eh, kijken. Nee, ja, Jimmy Woo is vanavond de eh, Woo Warriors. En dat is met John Aggie Silas en DJ Leroy Ray en special guest Jack on a Sax. Ja, Jimmy Woo altijd eh, ja, een beetje een exclusieve tent. Het is niet mijn tent, maar sommige mensen vinden het helemaal fantastisch daar. Je moet ervan houden. Vanavond in de Panama, Latin Lovers. En dat is met Gregor Salto, Baggy Bagovic, Leroy Styles, Chris Rocks, Jasper Klaas, MC Roga en Boom Brazil. Dat vanavond in de Panama, Latin Lovers. En dat duurt tot eh, vroeg in de ochtend wat eh, leuke feestjes. Maar nou, ik wil zeggen, nou, dat is zeker de moeite waard daar vanavond even langs te komen. Nou, vanavond hebben we in de Summer Club Juice Sessions. En dat is met Flava, D. Garcia, John Depp, D. Valley Vergard en... Eh, ja, is eh, tot drie uur. Het is een kort feestje dus vanavond in de Supper Club. En dan gaan we kijken of eh, er nog meer dingen zijn. De Sam Blommingdale XXL. Dat is vanavond met uh, eh, Sorry James, Ryan Marciano, Lucian Ford, Ricky Rivaro, Danny Bogie en Roy Rox. Shumanology, Logie, Alex Cruz, ook een Zandporter. Swazili SMC en Glenn Helder on percussion. Dat vanavond in de Sand en dat duurt tot de eh, 5 uur in de in de vroege ochtend Blommendel XXL. De warming-up naar de zomer van 2010. Dan gaan we eens even kijken of er nog wat uh, feestjes zijn dichter bij huis. Nou, we hebben onder andere in uh, eh, Gelderdam, ver weg van huis, hebben we uh, In eh, Manhattan, in Arnhem is vanavond Don Diablo. En uh, kijken of we wat dichter bij huis kunnen zijn. Kijken wat er in de kromme elleboogsteen gebeurt. Eh, vanavond in de Stalder, Funk. En Funk is vanavond met uh, Gregor Santo, Haarlemse man. Je hebt druk Amsterdam, Haarlem, uh, een beetje met de bus, denk ik. Gregor Saldo vanavond in Groovin D en Rossius en Alex Cruz. Ook die Zandporter hebben het ook druk, ook in de zand En uh, Funkadelics en in uh, zaaltje 2 de TBA. Dat vanavond in eh, de Stalker in uh, de Kromme Helderboogsteeg. Steeg. Feestje. Fuck. En tot zover de party update voor vanavond. Ik zou zeggen, waar je vanavond naartoe gaat. Maar tot een één en blijf lekker muziek voor je in petto. 106.9 Radio Mario Zandvoort. CCFM. Some people call them players. I'm far from terrified. Somehow I'm drawn to danger. boy number one. Well, it might seem perfect, baby girl, but it can't be done. I got this feeling, fire blazing, and it hot just like the sun. Know you feel it too, my girl, just breathe up, man. The good vibes run. Can't take a sip of the champagne, take a little trip down my lane, my girl. While it out every night, I will feel alright. Look, I tell you this, girl, that's my world. Not yet, I'm not rearrange, hey, girl. I'm tell you this shit, that's my word. I'm here, say you want come kiss this girl, cause you miss this. That's what I heard. I heard. That's what I earn. That's what I earn. Tonight. gemaakt hebben. Sweet Devil heeft eh, in de top 10 eh, gestaan eh, in de beatboard top 10. Meest gedownload plaatjes. Ik meen dat hij op nummer 1 stond. En ook is hij de Weekly Hotshot geweest tot Dance for the Web een paar weken geleden. En voor de plaat van Pirupa en PG met Sweet Devil horen we de laatste geniet van James Shaw featuring Sean Paul en Lil Jon met Do You Remember? En zo werd het even tijd voor de Moment Supreme. Zoals sommige mensen zo mooi kunnen zeggen. Oftewel, de Walk 10. This is the Walk 10. Deze week op nummer 10. Vorige week op nummer 9. Dus waarschijnlijk volgende week weer die Larry D featuring Roxy Tile met Let's Make Nasty. Op nummer 9, nieuw binnengekomen en eveneens eh, de enige nieuw binnenkomen in de Nightwalk 10 deze week. Op nummer 9, Dennis Ferreira met Hey Hey. Ook de plaat die we al helemaal grijs gedraaid hebben op eh, Dance for the Die zijn Mouse hebben hem al regelmatig in zijn mix voorbij horen laten komen. En ook is hij al een maandje geleden op eh, zo Weekly Hotshot geweest. Dennis Ferreira met uh, Hey Hey, de hoogste binnenkomen deze week op nummer 9 van de Nightwalk 10. Op nummer 8, vier plaatsen gezakt voor Edward Maya en Fika Dugulini. Stereo Love. Maakt helemaal niet uit, want de Happy plaat die staat ook in de Nightwalk 10. Die ga je straks, uh, straks horen op welke positie die staat. Op nummer 7, één plaats gestegen voor David Guetta featuring Akon met Sexy Bitch. Op nummer 6, vorige week op 5, Anna Grace met Love Keeps Calling. Op nummer 5, ook plaatsen gestegen voor uh, Lasco met hun laatst verschenen eh, Over You. Op nummer 4, Amara Amera, moet ik zeggen, met de Sound of Missing You. En nummer 3. Vorige week nog nummer 7, 5 plaatsen, 4 plaatsen gestegen. Edward Maya en Vika Zugulina met de tweede plaats die ze hebben in de Nightwalk 10. En dit is hun laatste verschenen. This is my life. Op nummer 2, een plaat die wekenlang op nummer 1 heeft gestaan. Bob Taylor featuring Ina met Deja Vu. En dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. En dan kan je verklappen, die nieuwe nummer 1 van deze week in Nightwalk 10 is een plaat die we ook gedraaid hebben als opening van dit programma. Kan je nagaan wat ik allemaal op zit te letten. En eh, dat is Ray en Anita. Ray en Anita deze week op nummer 1 in de Nightwalk 10. Nieuwe nummer 1. We gaan er nu naar luisteren. Ray en Anita met In the Name of Love. Dat nu hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dancefloor FM. you think you is? Why you running your mouth all up in my biz? Still unlimited, you so limited. Recognize styles cause I'm also kicking it. Yeah, you know where I got it from when I wreck the mic and explodes like a bomb. I put it down for the white, the yellow, the purple. All come around in my circle. I put it down for the white, the yellow, the purple. All come around in my circle. It's not only what you want, it's only what you can get out of it. In the name of love, it's not only what you want, it's only what you can get out of in the name of love. Did let your love rain down on me? want ik was even vergeten dat we de nummer 1 moesten draaien. Ray en Anita in the name of love. En zo komt ook een eind, dat is gedeeld van de Nijkoor. Zometeen vanaf 12 uur in onze eigen resident DJ Mouse. Maar eerst nog even een paar plaatjes tot aan het nieuws. En weer van 12 eh, uur. Hier is Glamrock Brothers. En waarschijnlijk kennen we al aan het intro. Long Train Running. Fantastische plaat toen ik hem hoorde. dacht ik echt van, dat is nou een perfecte plaat om in eh, de Nightwalk te draaien. En ook nog onderweg als we tijd hebben. Jay Sean using Lil Wayne met Down. The Chasing Pluto remix. En misschien, heel misschien, proberen we Liebex er nog doorheen te gooien met Lifters. Maar hier is eerst uh, eh, Glamrock Brothers met Long Train Running. Tot zometeen aan de andere kant van 12 uur. Een uur lang DJ Mousel live in de mix. Down around the corner, help from here.